Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De nationale politie en daarom moet het roer om. Dat blijkt uit documenten die in handen van de NOS zijn. De korpsleiding erkent in die documenten dat de problemen groot zijn. Om de nationale politie slagvaardiger te maken... krijgen burgemeesters voortaan meer te zeggen over de politie, net als vroeger. Verder blijkt dat de nationale politie er door bezuinigingen en reorganisaties erg slecht voor staat. De korpsleiding erkent dat er nu te veel tegelijk moet gebeuren. Bij een aanslag in Irak hebben strijders van Islamitische Staat zeker 42 politiemensen gedood. De terreurgroep liet zelfmoordenaars met drie bomauto's naar een legerbasis ten noorden van Bagdad rijden. Ze hadden de auto's eerder gestolen van het Iraakse leger en lieten ze ontploffen in een munitiedepot. Er zijn ook tientallen gewonden gevallen. Waarschijnlijk loopt de dodental nog verder op. Het kabinet steekt 135 miljoen euro in de ontwikkeling van supercomputers. Deze quantumcomputers hebben een enorme rekenkracht. Ze kunnen onder meer werken aan het maken van nieuwe medicijnen... en een betere beveiliging van internetverkeer. Een bedrijf in Delft investeert het geld in laboratoria... en in het aantrekken van talentvolle wetenschappers. Vervoerbedrijf Arriva gaat zeer waarschijnlijk het openbaar vervoer in Limburg verzorgen, meldt Omroep L1. De aanbesteding voor het OV in Limburg was gewonnen door NS-dochter Abellio... maar later bleek dat het bedrijf had gefraudeerd. Volgens L1 heeft de provincie nu besloten dat Arriva de komende jaren het busvervoer... en vier regionale spoorlijnen in handen krijgt. Uit de Christelijke Hogeschool in Ede zijn tientallen videocamera's en computers gestolen. De diefstal werd vanochtend ontdekt in de studio's en lokalen van de opleiding journalistiek. De politie in Ede doet onderzoek in het gebouw. Medewerkers van de opleiding verzamelen nu andere camera's en computers... zodat de studenten toch kunnen doorwerken. Het weer vrijwel overal droog. Morgen in het zuidoosten af en toe zon. In het westen en noorden regen. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam, Amersfoort en Apeldoorn. Bij Muiden 4 kilometer, tussen de afrit Bunschoten en Voorthuizen 14 kilometer langzaam rijden. En richting Amsterdam en Muiden-Oost 5. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, bij Vinkerveen 2 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam, langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en Dorp. A8 Amsterdam-Zaandam, bij Knoopend Zaandam 3 de A9 Amstelveen-Diemen bij knopen Diemen 3. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en de afrit Oosterbeek 9 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3. De A16, Breda-Rotterdam, tussen Knappen Ridderkerk en het plein 2 kilometer door een kapotte auto. En op de A20 Gouda, Hoek van Holland, bij de afrit Westerlee 3. Op de A27 Utrecht-Breda, bij Lexmond 3 kilometer.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 All you need, baby, just to tell me that you're ready is a wink and a little smile. You got me bugging like a billy, dogger willy nilly. Baby, won't you be kind and just give a little loving, teeny tiny something before I lose my mind? Oh, how come all them birdie with the jukebox playing. They hold me tight when they shake it, but they never wanna take it very far past saying, You're a real swell guy, and I had a great time out on the honky tonk floor, but now it's getting kinda late. I had a nice date, so baby, I'll see you around. Oh, won't you give a little loving? Won't take nothing to drive this little boy wild. All you need, baby, just to tell me that. bugging like a billy, dog a willy nilly. Baby, won't you be kind and just give a little loving, teeny tiny something for yes ma'am, no ma'am. On the door, bow a little. I always treat them like a lady. Take them all around the town. I set them down and beg them, honey, won't you be my little baby? Well, I give a little squeeze and they wiggle and they giggle, but they don't ever follow me home. My touch it don't tickle, or don't be fickle. My thermostat about to blow. Oh, won't you give a little loving? Won't take nothing. Drive this little boy wild. All you need, baby, just to tell me that you're ready is a wink and a little smile. You got me bugging like a billy, dog a willy Dilly. Baby, won't you be kind? Just give a little loving, teeny tiny something. All you need, baby, just to tell me that you're ready is a wink and a little smile. You got me bucking like a billy, dog a willy Baby, won't you be kind and just give a little loving, teeny tiny something for De tijd dat Chet Atkins nog geen vaste voet aan de grond had in Nashville om als producer countrymuziek te laten devalueren tot een zoetgevoerd genre met zoomkoortjes en overdadige orchestraties ligt weer ver achter ons. Tegenwoordig is country bombastisch, overgeproduceerd en rockgevoelig. Waar zijn de tijden van weleer? Hier komen ze. J.P. Harris schrijft country songs in de stijl van Hank Williams, de vroege George Jones, Dave Dudley en Del Reeves. In zijn beschrijvingen van zware trucks die op 18 wielen over de asfaltwegen denderen en zwarte rookwolken uit hun vergroomde uitlaatpijpen naar de hemel braken, steekt hij laatstgenoemde artiesten zelfs naar de kroon. Hoog tijd om eens nader kennis te maken met deze countryzanger. Dat doen we door middel van een drietal songs. De eerste die je hoorde was Give a Little Love. Home is Where the heart Is is de titelsong van zijn nieuwe album, waarop hij zich laat vergezellen door zijn band The True Choices. Als laatste laat ik One for Every Day horen. J.P. Harris, een album te mooi om waar te zijn. Pure nostalgie. Top! The kitchen stays tidy The grass neatly mown The bed tidily made In this lovely old home everything in its place. All that's missing is you. And it's hard being one in a house built for two. No, I can't stand the silence, the run from your ghost. So I run to the places that you hated most. bright lights of the nightlife. Everything looks just right. Oh, home is where the hurt is, so I stay here each night. this town I can douse it in diesel and burn it all down and live out my days going pillar to post. Sometimes you crave that which hurts you the most. Oh, can't stand the silence, the run from your ghost. So I'll run to the places that you hated most. Through the bottom of this bottle, everything looks just right. Oh, home is where the hurt is, so I'll stay here each night. where the hurt is. So I stay here each night. Fresh new country. I stare down every bottle, blinded drained one, then another, just slow. one for every day that you've gone. het eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is van Dean Martin. En natuurlijk ook aandacht voor product het eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moore, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar negende album, nadat ze midden jaren negentig debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer. Haar meest recente album Crows dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album. then I guess she Zane Williams staat bekend als een uitstekend singer-songwriter. Texas Like That, zijn laatste album, wordt als uitmuntend omschreven. En als je naar Feelin' Free luistert, dan weet je waarom. Prachtig stukje werk. Here we go. take a ride can keep us forever young. Baby, let's ride. chase that thrill. I wanna taste your kisses, feel them burning on my tongue. The night is kind of lover, she can keep us forever young. Baby, let's ride. Feeling free Crossroads met de act van de maand. Rodney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam staan. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene. Als begenadigd singer-songwriter. Als songschrijver vind ik hem zeer geslaagd. En dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met haar was hij ook jaren getrouwd, Vince Gill en vele anderen. In de jaren 90 nemen de grote successen af voor Rodney Crowell. Zij het dat hij in 1990 nog een top 10 hit weet te scoren met If Looks Could Kill. De Amerikaanse singer-songwriter en gitarist Joe Eli groeide op in Lubbock, een klein plattelandstadje onder Austin, waar de wieg stond van bekende artiesten als Buddy Holly, Roy Orbison en Waylon Jennings. In zijn tienerjaren, begin jaren 70, richtte Joe daar samen met Jimmy Dale Gilmore en Butch Hancock de Flatlanders op. Een gezelschap dat ondanks het ontbreken van commerciële successen inmiddels binnen de wereld van rootsliefhebbers de status van legende heeft weten te verwerven. Na nou, het uiteenvallen van de band toonde Joe een uitstekende neus te hebben voor eigen tijdse muziek. Met zijn soms gespierde mengelmoes van rock, country, folk en Tex-Mex wist hij namelijk probleemloos een brug te slaan tussen roots music, punk en new wave. Worden Joe in boxcars. got no more money to spend. She smiled when she saw me coming through that door. When I left, she said, Come back again. I watched them lonesome boxcar wheels turning down the tracks out of town. And it's on that lonesome railroad track. I'm gonna lay my was raised on a farm the first years of my life. Life was pretty good, they say. I'll probably live to be some ripe old age. And death'll just stay out of my way. This world can take my money and time, but it sure can't. future een mail naar info at crossroadsmusic.nl Voor het origineel moeten we terug naar 1958 en de song is eigenlijk niet eens country. En dat is de zanger ook maar half. Dean Martin kon country zijn, maar eigenlijk is hij dat in Return to Me niet. Maar toch grijp ik deze song aan omdat ik je in het volgende uur van een mooie cover wil laten genieten. turn to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back. Oh, my love, hurry back. I am yours. Return For my heart wants you only. Hurry home, hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart. uit North Carolina afkomstige zangeres Tift Merritt wordt regelmatig vergeleken met Joni Mitchell en Emmylou Harris. Good Hearted Man is de titelsong van een gelijknamig album blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Amber Joanne is afkomstig uit Emmen en haar debuutalbum Breathless is in 2013 verschenen. Een mooi debuut zonder top te zijn, maar dat de toen 18-jarige zangeres een mooie stem heeft, staat vast. Eigenlijk ben ik best benieuwd naar een vervolg. Nog even niet, vandaar nog een song uit 2013, Sister Sister. Voor Danny Vera krijg ik steeds meer respect. Hij weet zich uitstekend staande te houden in de wereld die muziek heet. Soms zit zijn werk heel dicht tegen de country en dat geldt ook voor Jack en me. Goede wijn behoeft geen krans, de Bluegrass Boogeyman. Is this our last goodbye? never ever gonna take a back backseat, holding tight every night. wekelijks op dit station. Why should I live with tenderness if I can live in loneliness without anyone? I'm just having fun night I stumble home No girls around, just me alone I can't find my keys Oh, lonely me The door is jammed and I'm too weak I think I'll sleep outside tonight I'll never drink again, not in this life Well, the last time that I used that line I felt like shit cause Jack and wine don't mix so good That's a week ago picture something died in my mouth. It hopped right in and never came out. What a bad pickup line. It's probably mine. Cause this is my month of Jack and me. This is how I wanna be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. My stomach burns and turns once more. I'm tasting what I ate before slept on the shower floor. Now my back is sore. And why is it when I close my eyes, everything is spinning and just feels like a carousel? A brand new hell. It's 5 p.m. and something's wrong. The bed I'm in is not my own. And where my pants had better go. of Jack and me. This is how I want to be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. of Jack and me. Pour me another one, mercy. Pour me another one, mercy. Crossroads. wine. You didn't wave back as she rode in night, Darling, This is our last goodbye? You didn't listen, your heart fan van Harry Belafonte heb ik nooit verwacht dat er nog eens een country versie zou verschijnen van zijn song Jamaica Farewell.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 Sad to say I'm on heart is down, my head is turning around I do live in the world in Kingston town. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Op haar negende album is Alison Moore meer dan ooit gedreven door haar persoonlijke leven. I Lost My Crystal Ball. onlangs kreeg ik een album toegestuurd door David Wood. Hij oogt niet als een nieuwkomer, maar country is het wel. Vandaar dat ik nu en dan een track van het album draai. Vandaag is dat Honky Tonk Girl en het album heet The Early Year. be fool by big blue eyes, by a smile or a golden curl. Cause she'll love you now and then break every vow. Cause she's just a honky tonk girl. Don't be fooled by kisses tomorrow night. Hearts to her are toy tops. She likes to watch them twirl. Cause she's just a honky tonk girl. And each day there's someone new. Cause she's just a honky tonk girl. Breaking hearts to her is just a way of having fun. She thinks every man's a fool and you're another one. She knows all the arts of love, she'll give your heart a twirl. Cause she's just a honky tonk girl. Cause she's just a honky tonk girl. Stuck in the middle, zo voelt het wel een beetje. Juice Newton zingt erover en ik ben zo meteen weer terug.